Er kwamen vier mensen om, onder wie een jongen van 12 wiens lichaam nooit is teruggevonden. Er is tot op de dag van vandaag een hoop onduidelijk, zegt verslaggever Mark Robin Visser. Was het gebrekkige communicatie tussen die twee schippers over hoe ze elkaar gingen passeren? Of was het de snelheid van de veerboot die mogelijk bijna drie keer hoger was dan was toegestaan. De schipper van de watertaxi die had geen groot vaarbewijs. Speelt dat nog een rol? En waarom gaf de veerboot geen voorrang terwijl dat wel had gemoeten? Allemaal vragen die vandaag aan de orde kwamen. En volgens het Openbaar Ministerie hebben die schippers allebei schuld aan dit ongeluk. China heeft een Duits militair vliegtuig beschenen met een laser. Dat gebeurde tijdens een EU-missie in de Rode Zee. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat mensen in gevaar zijn gebracht... en noemt de actie volstrekt onaanvaardbaar. Quincy Promes houdt vol dat hij onschuldig is. Vandaag begon het hoger beroep tegen hem. De voetballer is eerder veroordeeld voor de smokkel van cocaïne en het neersteken van zijn neef. Promes zat in Dubai, maar werd vorige maand uitgeleverd. En in China zijn zo'n 200 kinderen van een kinderdagverblijf opgenomen in het ziekenhuis met loodvergiftiging. Het lood zat in een cake die de kinderen hadden gekregen, vertelt correspondent Gabi Verberg. En waarschijnlijk om de cake er eh, wat mooier uit te laten zien, hebben, ze, hebben de koks eh, verfpigmenten aan het bak baksel toegevoegd. En um, wat wel kwalijk is en waar mensen hier ook heel boos over zijn... is dat op de verpakking van die verfpigmenten... die het personeel online heeft gekocht met goedkeuring van het schoolbestuur... Eh, te lezen valt dat dat niet voor menselijke consumptie is. Dus eh, het had echt voorkomen kunnen worden. Door het lood zouden kinderen last hebben gekregen van haaruitval... en pijn aan hun benen. Maar kregen sommige kinderen zwarte tanden. Er zijn acht mensen gearresteerd. Het weer, het is wisselvallig. Af en toe een bui bij maximaal 19 graden. Maar vanaf morgen is de zomer terug. Dan blijft het overwegend droog. We krijgen meer zon dan vandaag en het wordt 20 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de wegen rond Amsterdam door de afgesloten A10. Op de A10 Noord heb je daardoor in beide richtingen een half uur vertraging. Op de A5 is het druk voor de aansluiting met de A10. Daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen sta je bijna 40 minuten in de file... tussen Bad en Amsterdam-Belmermeer. Op de N201 staat file bij Schiphol van Hoofddorp naar Uithoren.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 Bij de stemming in de Tweede Kamer is dat advies al aangevraagd. Pijnpunt in de wet is vooral het strafbaar maken van hulp aan mensen zonder papieren. De politie heeft op de A12 vier mannen aangehouden die in Rotterdam een juwelierszaak hadden beroofd. Een deel van de buiten lag in de auto. De A12 is even helemaal dicht geweest. Door de bosbranden in Zuid-Frankrijk is de luchthaven van Marseille nu dicht. Door de wind breidt het vuur snel uit. Ook in Spanje zijn al honderden hectare in vlammen opgegaan.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 moet ik tien keer rond Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. treat me good. All in my Give it up, give it up. All in it up. in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my Give it up, give it up. All in it up. in the way that I should. no be boogie woogie. No be not take it, take it. How when him come, him get it. How when him get what he want, then he run relentlessly.